Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Ouders met een laag inkomen en meer dan twee kinderen gaan er volgend jaar waarschijnlijk niet op achteruit. De SGP wil de bezuiniging op het kindgebonden budget aanpassen ten gunste van grote gezinnen. En bronnen rond het kabinet zeggen dat er met die wens rekening zal worden gehouden. Minister Kamp wilde de regeling aanvankelijk afschaffen na het tweede kind. Om de verandering te betalen krijgen ouders voor het eerste kind nu 40 euro minder. Op het Malieveld in Den Haag hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingen op zorg, huursubsidie, onderwijs en cultuur. De betogers worden getroffen door al die bezuinigingen tegelijk. Ze werden op het Malieveld gesteund door onder meer vakbonden, de Raad van Kerken en oppositiepartijen. Het zeilmeisje Lara Dekker is gestopt met school. Tegen het jeugdjournaal zei ze dat ze te druk is met zeilen. Laura Dekker begon vorig jaar zomer aan haar solotocht rond de wereld. De rechter bepaalde toen dat haar ouders verantwoordelijk zijn voor haar scholing. Daarom kan de kinderbescherming niets doen. Laura Dekker zit nu in Darwin, Australië. De CDA-fractie in het Europarlement beticht Roemenië van chantage door geen Nederlandse tulpen meer te importeren. Volgens Roemenië zit er een bacterie in de tulpen, maar het CDA denkt dat het importverbod een gevolg is van de Nederlandse weigering om het land toe te laten tot het Schengengebied. De fractie wil opheldering van Eurocommissaris Barnier van Interne Markten. In Jemen zijn waarschijnlijk twintig anti-regeringsbetogers om het leven gekomen. Ze zouden zijn gedood door onder andere sluipschutters van de veiligheidsdiensten. Daarmee komt het dodental van de afgelopen twee dagen op bijna 50. De protesten tegen president Saleh van Jemen begonnen in februari. Na een periode van relatieve rust werd er gisteren weer op grote schaal gedemonstreerd. Dan het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het westen kans op wat motregen en minimaal rond 10 graden.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade ook 3 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 3. Dan de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel 4 kilometer. Vanaf de andere kant bij Oostzaanerwerf 3. Op de A10 tussen Diemen en Schellingwoude 4 kilometer. A15 rotterdam Europort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 5. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer door een aanrijding. Alle reststroken zijn weer vrij. Op de A20 de andere kant bij Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 3 kilometer.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 We're grabbing all the cash. We're getting out of town. We don't leave any witnesses. Don't want them hanging round. Anybody blows this scene be six feet underground. That's right. That's right. Jake opens up the rifles, passes them around. Ain't taking any chances, just blow them suckers down. Fifteen million dollars, man, sitting in that truck. And then we go to Mexico with any kind of luck. That's right right. The sun came up that morning like every other day But Jake the snake was waiting when the truck came across the bay Fell in right behind him, followed him to the bank The boys all knew just what to do, they didn't have a chance wasn't many people. It was just a little town. But just the same, there's no one left who saw the deal go down. The thing came off like clockwork, no one will ever know. Then Jake the Snake and all his boys went down to Mexico. That's right. That's right. killed him with a knife. And Joe and Johnny both got mad and took each other's life. Jake, he just said, "Case sera, don't need him anyway. Then Jake was found dead last night, his heart stopped yesterday. live with style. Crime, you know it pays alright, but only for a while. That's right. That's right. Yeah, that's right. That's right. right. Jake the Snake, de bendeleider Jake the Snake. Hij heeft niet veel eh, geluk gehad hoor, met de 15 miljoen die hij uit die uh, geldwagen heeft kunnen eh, stelen. Spencer Brown was dat van de cd Presentance. Een man uit Frankrijk die, ja, hij woont in Frankrijk, komt uit Amerika. Vandaar zijn prachtige Engelse uitspraak. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Hier Weer één of twee uur lang, U weet het, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Elaine Barnes. Zij bracht een jaar of wat geleden een cd uit. En die cd luistert naar de naam Time. En ze is een beetje tegen draad, hoor. zei al, hij is een beetje, of zij is een beetje tekendraads. Hij is swimming up the stream. En dit zijn de Army of Lovers met... I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. 1995 brachten de Army of Lovers een cd met de greatest hits. En daarop brachten ze ook vijf tracks uit die eh, nog nooit eh, gespeeld waren op enige cd. Tenminste niet als eh, grote hits. En daarom kwam Give My Life daar ook nog eens een keertje bij. Wat later ook weer een grote hit werd voor die Army of Lovers. De formatie Dive, twee heren uit het hoge noorden van Europa. Luisteren naar de naam Erik Holmberg en Chris. En hoe de Chris zijn achternaam is, dat weet ik niet. Prachtige nummers staan er op deze cd, maar liefst 12. Dit is de single geworden van diezelfde CD, Never Love Again. single Never Love Again van deze formatie Dive. The Sweetest Illusion, dat is een serie van Bazia. En daarvan bandje 1. Door haar zelf geschreven en geproduceerd door haar partner. Dit is Drunk on Love. strangely familiar to as wide as open books. I thought my ears had formed a hooks. A big smile was hanging there like a crescent moon. It sometimes comes as quite a shock when the gods of love, when the gods of love decide. that song. sweet gevoice stemmen. Hè? Keith Martin, zo heet deze jongeman. Een donkere jongeman. It's Long Overdue, zo heet zijn cd. Uitgebracht bij eh, Sony, maar die is ook alweer een paar jaartjes oud hoor. 1995 om precies te zijn. Deze cd is dan weer een paar jaartjes jonger. 1998. Katia Maria Jelin, zo heet deze cd, draagt gewoon haar eigen naam. En dit is Easy. Blame, eh, de Gypsy Kings. Eh, normaal gesproken zijn het niet zo'n zangers, maar spelen ze heel snel gitaar. Hè? En dit komt uit Frankrijk. Is overigens alweer een oudje, 1992. Jean-Louis Aubert. cheap Gewoon een hele korte titel heeft deze cd hoor. Haha. Eh, een titel? Allee, oftewel Vooruit. Een oude cd uit de 1992, een Franstalige cd. Ik was afgelopen weekend in eh, Frankrijk, eh, de plaats Lille. Dat was een hele grote, ja, markt. Nou ja, antiek, er lag ook heel veel brik, hoor oftewel pure rotzooi. Maar... Frankrijk is een mooi land. Je kunt er prachtige cd's kopen. Onder andere van Michel Depeche. Ce serait des temps De beauté tout L'âge d'or où les hommes C'est chacun pour l'autre seul city Michel de Beige, man die al heel wat jaren meedraait daar in, eh, in Frankrijk. Pas weer een nieuwe cd uitgebracht, noemt de cd Sexa. En dit is een nieuwkomer, Marc Lavon. Ook een cd uitgebracht op Open Disc. Ja, dat mag je nou rust zeggen, hè? Sur les dunes blanches, je dérive, je fais des mü diyor Frankrijk, Mark Lavoine. My Tree, die hebben een cd uitgebracht, Blues Train to Heaven. En zij hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij voorstander zijn van John Hyatt, van zijn muziek. Oh, the river knows your name your falling like the rain. Oh, the river knows your name. vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat ik ook verzamelaar ben van eh, diverse nummers. En dan uitgevoerd door allerlei artiesten. Onder andere een nummer wat geschreven is door Rave Van Hoy. U herkent het al, hè? Watch Forever 4. Deze keer uitgevoerd door B.J. Thomas. I've been looking at people And how they change with the time Lately all I've been seeing are people Throwing love away and losing their minds. Or maybe it's me that's gone crazy Cause I can't understand is the key And it's not my way to let them lead me astray It's only that I want to believe But I see love-hungry people Trying their best to survive in their hands is a dying romance, and they're not even trying.